4 uur. Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. Er worden meer dan 100 extra mensen ingezet in de nieuwe narcobrigade. Dat is een speciale politieeenheid voor de bestrijding van drugscriminaliteit. Ook worden de inlichtingendiensten ingeschakeld om criminelen in het buitenland op te sporen. Dat heeft minister Grapperhaus gezegd in het tv-programma Buitenhof. Hij wil dat de politie gaat samenwerken met de FIOD, de Belastingdienst... het Openbaar Ministerie en de douane om drugscriminaliteit aan te pakken. De 100 extra mensen komen daar bovenop. Sinds de moord op advocaat Dirk Wiersum afgelopen week... wordt gesproken over een speciale drugsbestrijdingseenheid. De laatste twee startgroepen van de Dam tot Damloop in Amsterdam... mogen niet meedoen aan de hardloopwedstrijd. Dat heeft de organisatie op het laatste moment besloten uit medische voorzorg. Het gaat om een paar duizend deelnemers die niet van start kunnen. Met temperaturen tot 25 graden werd vanochtend al gewaarschuwd voor oververhitting... Deelnemers kregen tips ter voorbereiding op de wedstrijd. De Dam tot Damloop is 16 kilometer en gaat van Amsterdam naar Zaandam. Er doen ongeveer 46.000 mensen aan mee. De top van de Britse reisorganisatie Thomas Cook is in Londen bijeen voor crisisberaad. Het bedrijf verkeert in acute financiële problemen... nu een eerder reddingsplan op losse schroef is komen te staan. Minister van Buitenlandse Zaken Raap heeft gezegd dat er een noodplan klaar ligt... voor Britten die nu met Thomas Cook op reis zijn... In Britse media zijn berichten opgedoken over Britten die hun hotel niet mogen verlaten vanwege de betalingsproblemen. Het weer, het is vrij zonnig en warm met temperaturen tussen de 23 en 27 graden. Vanuit het zuiden neemt de bewolking langzaam toe en vanavond kan er een bui vallen, mogelijk met onweer. Komende nacht is het bewolkt en vrij nat, maar wel zacht. En morgen dan klaart het in de loop van de dag vanuit het zuidwesten op. Het is dan wel koeler met maxima van 20 graden.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 por mucho que digas Además puedo ver en tus ojos que no solo quieres quedar como amigos Tienes mi corazón, eres mi obsesión Soy tuyo para siempre I guess I had my last chance And now this is our last dance You fell through the cracks in my hands Tell myself 出现。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 aside from bien te puedo llevar de Puerto Rico a Cartagena, hey, eh, de Punta Cana a Venezuela, hey, eh, baby te llevo a donde quiera, hey, eh, todo lo hacemos a tu manera, de Puerto Rico a Cartagena, de Punta Cana a Venezuela, baby te llevo a donde quiera, todo lo hacemos a tu manera, Así que date la vuelta, mami, suéltate el pelo pa' mí, date la I meet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 la la la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 say Used to talk for hours nowadays All the time we're spending is a waste One no more, anymore Giving me the wrong attention For once I need you ook op internet. www.zfmzandvoort.nl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 like that. I just wanna stay. not this crazy Pure. up